met het NOS-journaal. De effectenbeurs in Europa hebben niet lang geprofiteerd van de Europese financiële markten even op. Maar even later zakten de koersen toch weer weg, ook die in New York. In Amsterdam noteerde de AEX-index vrijwel de hele dag onder de 300 punten en sloot met een verlies van 1,5 procent. De politie geeft foto's vrij van een vaccinelichtje en bloemen die iemand heeft achtergelaten bij de vangrail van de A2 bij Waardenburg. Op die plek is de vluchtauto uitgebrand van de mannen die eind juni het gelddepot van Brinks in Amsterdam overvielen. De politie houdt er rekening mee dat de bloemen en het lichtje iets te maken hebben met het ongeluk. Mogelijk is een van de overvallers overleden. De Europese Unie geeft 175 miljoen euro extra ontwikkelingshulp aan Somalië. Dat land is het zwaarst getroffen door de hongersnood in de hoorn van Afrika. Hulpverlening aan Somalië is moeilijk omdat veel regio's in handen zijn van opstandelingen. Om de tienduizenden vluchtelingen uit Somalië op te vangen heeft buurland Ethiopië inmiddels een vierde vluchtelingenkamp geopend. Oud-PVDA-politicus Piet Stoffelen is gisteren overleden. Hij zat van 1971 tot 1994 in de Tweede Kamer en daarna was hij nog drie jaar lid van de Eerste Kamer. Stoffelen was ook een aantal jaren actief als lid van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa. Hij is 71 jaar geworden. Tennisser Robin Haase heeft voor het eerst in zijn loopbaan de finale van een ATP-toernooi bereikt. In Kitzbühel in Oostenrijk was hij in de halve finale in drie sets te sterk voor de Braziliaan Souza. In de finale komt Haase uit tegen de Argentijn Chela of de Spanjaard Montañes. De laatste keer dat de Nederlander in de finale van een ATP-toernooi stond was in 2009. Toen was Raymond Stuiter verliezend finalist in Rosmalen. Het weer vanavond opklaringen, vannacht opnieuw bewolkt, morgen ook. Dan trekken vanuit het westen buien over het land, met in het oosten kans op onweer. Temperatuur morgen 20 graden in het westen en een graad of 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made to go But left her in the stories untold I said, mama it'll be alright When daddy comes home Tonight whether long-range weapon or suicide bomb A wicked mind is a weapon of mass destruction Whether your solar Sora Wilson or BBC One Misinformation is a weapon of mass destruction You could have Caucasian or rapport Asian Racism is a weapon of mass destruction Whether inflation or globalization Fear is a weapon of mass destruction Whether Halliburton, Enron or anyone greed mass destruction We need to find courage Overcome inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction My story stops here Let's be clear, the scenario is happening everywhere And you ain't going to Nirvana or Farvana You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously seriously Just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free And we refuse to see that people overseas are for just like me Bad leadership and egos unfettered and free To feed on the people they are supposed to lead I don't need big people to pray and wait For the Lord to make it all straight There's only now, do it right Cause I don't want your